Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval op een kustplaats in het zuiden van Libanon afgelopen dag... zijn zeker 14 gewonden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau. Een Duits persbureau meldt dat een industriegebied is getroffen. Volgens Israël was daar een wapendepot van de Libanese Hezbollah-militie gevestigd. Israël zou wraak hebben willen nemen voor een droneaanval van Hezbollah... Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn de beschietingen over en weer aan de grens met Libanon fors toegenomen. In het centrum van Leiden is afgelopen avond een bioscoop ontruimd vanwege een vreemde lucht vanuit het riool. Volgens Omroep West moesten 160 mensen de bioscoop verlaten en blijft het de rest van de avond dicht. Eerder op de dag gaven meerdere mensen al aan dat ze door de, in de straat een vreemde gaslucht hadden geroken. Maar volgens de brandweer gaat het om een andere lucht. Een man uit Harderwijk heeft een insect gevonden dat al 122 jaar niet meer in Nederland is gezien. Het gaat om een grootkopboloogwans. Hij had een bakje in de natuur gezet, nam dat mee naar huis en keek welke dieren erin zaten. Onder meer dus die wans, maar kort nadat hij erachter was gekomen dat het om een uiterst zeldzaam beestje ging... bleek dat het diertje in de tussentijd in het bakje was gestorven. De toertocht van de Amstel Gold Race mag voorlopig gewoon door Vaals. Het college van burgemeester en wethouders wilde grote wielertochten weren vanwege overlast. Maar de gemeenteraad van Vaals heeft tegen dat voorstel gestemd. Er is een aangepast plan aangenomen waarin ruimte blijft voor onder meer de Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste en andere grote toertochten in Vaals.